Sit van der Linde met het NOS-journaal. Treinpersoneel in Duitsland is begonnen aan een driedaagse spoorstaking. Tot vrijdagavond rijden er vrijwel geen treinen. Ook reizigers van en naar Nederland krijgen er mee te maken. Het is de derde staking in korte tijd. Vakbonden en Deutsche Bahn komen niet uit cao-onderhandelingen. Peru schroeft de bewaking aan de grens met Ecuador op. Er gaan extra agenten naar die grens. In Ecuador is de noodtoestand van kracht nu een beruchte bendeleider uit de gevangenis is ontsnapt. Ook werd er een televisiestation bestormd. Daarvoor heeft de politie 13 gewapende mannen opgepakt. Boeing zegt er alles aan te doen om te achterhalen wat er mis is gegaan met de 737 MAX 9 toestellen. Vrijdag verloor een vliegtuig een onderdeel tijdens een vlucht. Vervolgens heeft de VS een vliegverbod ingesteld voor alle toestellen van dit type. De topman van Boeing erkent dat het bedrijf een fout heeft gemaakt. In Polen zijn twee politici opgepakt die een celstraf uit moesten zitten. De oud-bewindslieden van de voormalige regeringspartij waren naar het paleis van partijgenoot en president Duda gegaan. De nieuwe premier van Polen beschuldigt hem van het belemmeren van de rechtsgang. De NASA heeft zijn ruimtevaartmissies naar de maan uitgesteld. De Artemis 2-missies zouden in november van start gaan, maar dat wordt later. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie zijn er meerdere technische problemen. Zo is een hitteschild niet sterk genoeg en zijn er tegenslagen bij leveranciers van onderdelen. In het najaar van 2025 wil NASA alsnog een ruimtevaartuig laten vertrekken naar de maan. Vier mensen zijn daar aan boord. Zij zullen niet op de maan landen.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 Ook reizigers van en naar Nederland krijgen ermee te maken. Peru schroeft de bewaking aan de grens met Ecuador op. Er gaan extra agenten naar die grens. In Ecuador is de noodtoestand van kracht nu een beruchte bendeleider uit de gevangenis is ontsnapt. Ook werd er een televisiestation bestormd. En Boeing zegt er alles aan te doen om te achterhalen wat er misging met de 737 MAX 9 toestellen. Vrijdag verloor een vliegtuig een onderdeel tijdens een vlucht. Vervolgens heeft de VS een vliegverbod ingesteld voor alle toestellen van dit type.